weekend afgeschaft omdat de regering wil bezuinigen. Veel Nigerianen... Het weer van tijd tot tijd veel regen, langs de kust kans op storm, windkracht 9. Morgen pittige buien met aanweer, hagel en zware windstoten. En langs de kust opnieuw kans op storm.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 Dat is de uitkomst van een peiling van de publieke omroep ARD. Van de omvraagden noemt niet meer dan 27% Wolf geloofwaardig. Nog minder Duitsers, 22% vinden hem eerlijk. De peiling werd overigens uitgevoerd voordat de president in een tv-interview excuses maakte voor een omstreden telefoontje uit de Bild-Zeitung. Hij had op dreigende toon geëist dat een kritisch artikel over een privélening niet zou worden geplaatst. Wolf zei gisteravond op tv dat hij alleen wilde dat de krant de publicatie een dag zou uitstellen om zijn gezin te ontzien. De Duitse president zei dat hij niets illegaals heeft gedaan, maar erkende dat hij een zware fout heeft gemaakt. Op de Noordzee woedt een noordwesterstorm die langs de kust tot hoog water zal leiden. Hoe ernstig de situatie wordt kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Mogelijk worden rond het middaguur waarschuwingen afgegeven voor de sectoren West-Hollands, Den Helder, Harningen en Delfzijl. Zo'n waarschuwing of alarmering geldt voor onder meer waterschappen, provincies en veiligheidsregio's. De beheerders kunnen dan tijdig maatregelen nemen, zoals het sluiten van waterkeringen, zegt Rijkswaterstaat. Gisteravond was er overleg over sluiting van de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg. Die gaat vandaag dicht bij een waterstand van 3 meter boven NAP. Nederlanders zijn nog nooit zo somber geweest over hun financiële toekomst. Uit een doorlopend onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 32% van de Nederlanders dit jaar een verslechtering verwacht. Tijdens de financiële crisis van eind 2008